Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog een uurtje en dan gaan de terrassen weer dicht. Vandaag mochten ze voor het eerst sinds half oktober weer open. Dat lieten ze zich in Groningen geen twee keer zeggen. Aan sommige tafeltjes was het best wel druk, zag onze verslaggever. Hey, en uh, nou kwam ik ook naar jullie toe omdat jullie met z'n vieren zitten. Hoe zit het met de coronaregels? Hoe werkt dat allemaal hier? Wij zijn de buurt. Wij zijn één. Eh. Wij hebben <laughs> volgestemd. <laughs> Ik vraag het heel even aan je. Ja, nee, eh, wij weten van elkaar dat we gewoon eh, geen klachten hebben of zo. Dus eh, ja, <laughs> dan, gaan we gewoon met elkaar. En als we wel klachten hebben, dan doen we het niet. Ook winkels zijn sinds vandaag weer open voor mensen die zonder afspraak willen shoppen. En vanavond na tienen hoef je niet meer te zigzaggen om de politie te ontwijken op weg naar huis, want de avondklok is er ook weer af. Verschillende Tweede Kamerleden twijfelen of een verplichte quarantaineplicht echt goed te controleren is. Het kabinet wil vanaf half mei reizigers verplichten om in quarantaine te gaan als ze uit een risicogebied komen. Een belteam moet dan checken of mensen echt netjes thuis zitten. Maar volgens sommige Kamerleden gaat dat systeem niet werken omdat je niet altijd kunt horen of iemand thuis is of niet. Heftige verhalen vandaag uit de Nederlandse turnwereld. Uit een nieuw rapport blijkt dat twee op de drie oud-turnsters te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag in de gymzaal en daarbuiten. Ze werden geslagen, uitgescholden en geïntimideerd. Deze oud-turnster maakte het ook mee. Turnsters die aan de haren werden getrokken, ehm, in het gezicht werd geslagen, gespuugd. Je werd uitgescholden als een slet als je bijvoorbeeld je keer je haar los had. Ja, je weet niet beter. Eh, ja, je denkt de trainer weet het. En we durfden ook helemaal niks te zeggen aan niemand. Het was mijn trainer en ik zag hem ook een beetje als mijn vader. Volgens de onderzoekers kregen turnsters ook vaak te horen dat ze te dik zijn en dat ze moesten afvallen. Kan allemaal echt niet, vinden ze. Er moeten excuses komen, betere nazorg en de slachtoffers moeten ook een financiële vergoeding krijgen. Het weer nog, steeds meer bewolking vanavond, af en toe wat zon ertussendoor. Op veel plaatsen blijft het gewoon droog bij 14 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 20 minuten vertraging heb je als je over de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom rijdt. Want er staat file voor de aansluiting met de A4, 2 kilometer.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 zoals een sportwedstrijd, te organiseren met de helft tot driekwart... van de normale bezoekerscapaciteit. Dat concludeert fieldlab evenementen na drie voetbalwedstrijden met publiek. De baas van BioNTech, de fabrikant van het Pfizer-vaccin... verwacht dat in juli of augustus zeker 70% van de Europese bevolking immuun is tegen het coronavirus. Volgens hem is dat genoeg om het virus de kop in te drukken. Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week gedaald. Uit het zevendaagse gemiddelde blijkt dat het aantal besmettingen daalde met 3% ten opzichte van de week ervoor. Dat komt waarschijnlijk doordat steeds meer mensen zijn ingeënt tegen het virus.